Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. Getroffen aan een anonieme bedreiging. Het dreigement was gericht tegen agenten, heeft het korps bekendgemaakt. Het hoofdkwartier van de politie in de Amerikaanse stad werd zwaar bewaakt door speciale eenheden met getrokken wapens en op het dak van het politiebureau zaten scherpschutters. In de buurt is ook nog naar een verdacht persoon gezocht, maar er is niemand gevonden. Inmiddels zijn de maatregelen weer versoepeld. De politie van Dallas is in de hoogste staat van paraatheid sinds vrijdag. Toen schoot een 25-jarige Afghanistan-veteranen vijf politieagenten dood... bij een demonstratie tegen het gewelddadige optreden van de politie tegen zwarte Amerikanen. Gisteravond gingen in tal van Amerikaanse steden mensen de straat op om te protesteren tegen de politie. In Bergen bij Os is een vrouw zwaar gewond geraakt toen ze werd beschoten. Ze wilde op een parkeerplaats in een auto stappen toen er werd geschoten. Over de achtergrond van de schietpartij is niets bekend. De dader is gevlucht. De politie heeft speurhonden en een helikopter ingezet om de schutter te achterhalen. Op het parkeerterrein in Bergen wordt onderzoek gedaan. Alle auto's moeten daar voorlopig blijven staan. Bij geweld tussen drugsbendes in Mexico zijn elf mensen van één familie gedood. Gewapende mannen drongen hun huis binnen en brachten de elf om het leven terwijl ze nog in bed lagen. De aanval was zaterdag vroeg in de ochtend. Even later kwamen nog vier mensen om het leven bij aanslagen door gewapende bendes. In Ciudad Victoria is een strijd aan de gang tussen concurrerende bendes van het uiteengevallen CETA's drugskartel. Daarbij zijn de afgelopen anderhalf jaar zeker 100 mensen gedood.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 ZFM.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 play. vơi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 yourself get out of control. Baby, I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 Sophie yeah. by my side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 als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen In ik slapeloze nacht.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 goodbye.